Levi van Eck met het NOS-journaal. De Zuid-Koreaanse politie is in het presidentieel paleis... maar heeft de geschorste president Yoon nog niet gearresteerd. Tegen Yoon loopt een arrestatiebevel... vanwege het uitroepen van de militaire noodtoestand begin vorige maand. Duizenden aanhangers waren naar het paleis gekomen. Ze wilden zo voorkomen dat de geschorste president wordt gearresteerd. Een eerdere poging om Yoon te arresteren mislukte nog. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de Russische president Poetin geen vrede wil. In een interview met Nieuwsuur zegt ze dat de Europese Unie er alles aan moet doen... om te zorgen dat Rusland zijn doelen niet bereikt. De oud-premier van Estland waarschuwt al jaren voor de naïviteit ten opzichte van Poetin. Ze zegt dat de oorlog pas voorbij zal zijn als Rusland stopt met de bombardementen en zijn troepen terugtrekt. Volgens Callas is het aan de EU om daarvoor te zorgen... Onder meer door Oekraïne financieel en militair te blijven steunen. De Amerikaanse president Biden heeft sancties tegen Cuba versoepeld. Het eiland wordt van de lijst gehaald van landen die terrorisme sponsoren. Onderdeel van de deal zou zijn dat Cuba een aanzienlijk aantal politieke gevangenen vrijlaat. De Cubaanse president zegt dat ruim 500 gevangenen vrijkomen. Hoeveel daarvan om politieke redenen vastzitten is niet bekend. Het is de vraag hoe lang de versoepelingen stand houden. Cuba is bang dat de besluiten van Biden door de regering van Trump weer worden teruggedraaid. PSV heeft zich ternauwernood geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Vlak voor tijd stonden de Eindhovenaren nog met 3-1 achter tegen Excelsior. In de 97e minuut maakte PSV de gelijkmaker en kwam er een verlenging. Uiteindelijk won PSV met 5-4 van Excelsior. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat motregen. Ook kan het mistig zijn. De temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden. De komende dag is het grijs en valt er wat licht regen.